uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Tsjechië gaat de Koerden in Noord-Irak voorzien van kogels en granaten... in de strijd tegen de extremisten van de Islamitische Staat. Volgens de Tsjechische minister van Defensie gaat het onder meer om 8 miljoen stuks munitie... 5000 handgranaten en 5000 antitankwapens. De munitie komt uit verschillende militaire opslagplaatsen... en het Amerikaanse leger levert het dit jaar nog af bij de Koerden. De Tsjechen willen op langere termijn ook gevechtsvliegtuigen gaan leveren aan de Koerden. Burgemeester Van Aartsen van Den Haag heeft gisteravond een bezoek gebracht aan de Schilderswijk en er vooral met jongeren gesproken. Die vinden dat hun wijk te slecht wordt afgeschilderd. In de Haagse wijk liep op 10 augustus een pro-Gaza-demonstratie uit de hand en bleef het een tijd onrustig. Volgens de burgemeester vielen de problemen erg mee, we hebben geloof ik acht minuten problemen in de wijk gehad. En er is tegen opgetreden. Ik vind dat er ook veel is overdreven, zei hij tijdens zijn bezoek. In Zuid-Laren is een vervoersverbod ingesteld voor bijen. In de Drentse plaats is bij een bijenhouder een besmettelijke ziekte uitgebroken. Amerikaans vuilbroed. De bijenkolonie wordt geruimd. Het vervoersverbod moet verdere verspreiding van de ziekte voorkomen. Het verbod duurt zeker 30 dagen en geldt in een gebied van 3 kilometer rondom de uitbraak. In de Amerikaanse stad Omaha is een medewerker van een tv-programma doodgeschoten. De man werkte als geluidsman voor het misdaadprogramma COPS... waarbij agenten worden gevolgd tijdens hun werk. De man vergezelde agenten naar een gewapende overval op een hamburgerrestaurant. Daar ontstond een schietpartij toen een overvaller de agenten onder vuur nam. Behalve de geluidsman kwam ook de dader om het leven. Achteraf bleek dat de overvaller een nepgeweer bij zich had. Het weer eerst nog droog en een graad of 8. Maar de dag begint zonnig. In de middag zo'n 22 graden. Later op de dag ook buien. Ook morgen is het wisselvallig.